uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten voldoen aan strenge voorwaarden... om in aanmerking te komen voor een tweede pakket aan coronasteun. Zo moeten politici en ambtenaren loon inleveren tot 25 procent... blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops. Alleen dan komen de eilanden in aanmerking voor het tweede steunpakket... van in totaal 370 miljoen euro. De eis is ingesteld omdat op de eilanden de balken en de norm voor topinkomens niet geldt. Premier Ruggenaat van Curaçao noemt de eisen niet realistisch... en zegt dat hij geen loopjongen van Nederland is. Brazilië meldt weer een record aantal nieuwe coronabesmettingen. Het afgelopen etmaal kwamen er meer dan 15.000 geregistreerde besmettingen bij. Gisteren waren dat er al bijna 14.000. Volgens de officiële cijfers zijn er in Brazilië nu in totaal een kleine 220.000 mensen besmet met het coronavirus. Volgens de Braziliaanse overheid ligt het dodental nu op bijna 15.000. Een half miljoen Nederlanders krijgt dit jaar geen vakantiegeld uitbetaald vanwege de coronacrisis. Vakbond CNV concludeert dat op basis van onderzoek onder 1700 leden. De bond wijst erop dat het vakantiegeld een wettelijk recht is. Inhouden mag alleen met instemming van de werknemers. Een grote uitslaande brand in Vlachtwedde in Groningen... heeft een Turks restaurant volledig verwoest. Het vuur ontstond tegen het einde van de avond in de keuken. Na ongeveer een half uur was de brand al zo groot... dat de brandweer het pand als verloren beschouwde. Er is niemand gewond geraakt. Naastgelegen gebouwen konden op het nippertje worden gered. Het weer, wolkenvelden trekken van west naar oost en in het noorden kan een bui vallen. Pas tegen de avond lossen de wolken op en komt de zon er weer bij.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 Doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Oeh. Ze heeft de beauty en de brains en oh, oh, oh, oh, het voelt goed, eh, het voelt goed, eh, eh. Het doet me weinig of niks als andere mannen naar de kijken.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 Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Ze heeft de beauty en de praise en oh, oh, oh, het voelt goed fool. So hey, the beauty and it brains, beauty, yeah, uh, the beauty and it brains, the beauty. Hey, so hey, the beauty and it brains, beauty, uh, uh, the beauty and it brains, the beauty. Come on, so hey, the beauty and it brains, beauty, uh, uh, the beauty and it uh, uh, brains, the beauty. Uh, so hey, the beauty and it brains.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 -oh -oh Het voelt goed. Sorry, het voelt goed. not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say. faces, they don't ever seem to change. But I'm not trying to stay the same. But who's changing? Nowadays, we're just making these rearrangements manic, I don't remember. They come at me no matter what. Every moment I lay down my body and head. Fuck up the present and run from the past. All of my blessings, so hard to cherish. All of my lessons, hard to remember. The cards in my hand, they don't talk to me ever. So call up the present, I'm gone to November. I'm ready. I'm ready for the years unborn. I'm ready for the inevitable. So let them unfold, blindfolded. I will follow. Take me into the future. en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk en jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze, ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. zometeen op eh, ZFM tussen 11 en 1 uur natuurlijk. Goedemorgen Zandvoort met weer een bomvol programma hier live vanuit de studio. Zonder gasten, maar toch wel, want we hebben ze telefonisch eh, aan de lijn. Eh, net zoals vorige week.